Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De situatie rond het El Shifa ziekenhuis in Gaza-stad is niet veranderd. Het Israëlische leger viel het ziekenhuis een paar dagen geleden binnen... en de omgeving wordt nog steeds plat gebombardeerd, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Maar er zijn dus nog wel artsen en patiënten binnen in dat complex. Maar ja, het is heel erg lastig om contact te krijgen met de mensen die daar nog binnen zitten. Dus we hebben eigenlijk geen goed beeld van om hoeveel mensen dat dan precies gaat... en ja, ook wat hun situatie nu is. Israël zegt dat ze in dat ziekenhuis op zoek zijn naar militanten van Hamas. De burgemeester van Arnhem heeft een Koranverbranding verboden. Hij vindt het niet veilig genoeg. De voorman van de anti-islambeweging Pegida wilde zaterdag een Koran verbranden bij een protest in Arnhem. Dat deed hij begin dit jaar ook al, maar toen liep dat uit in een gevecht tussen demonstranten en agenten. En meerdere agenten raakten er toen bij gewond. Voor een explosie in Amsterdam is een jongen van 15 opgepakt. Afgelopen weekend was er bij een huis een enorme knal te horen. En door die klap vloog er veel glas rond. Volgens de politie is het een wonder dat een fietser op straat en het gezin in dat huis... door die ontploffing niet gewond zijn geraakt. Kate Gate lijkt maar niet te stoppen. Een of meerdere personeelsleden van het ziekenhuis waar de Britse prinses begin dit jaar geopereerd werd... hebben mogelijk in haar medische dossier gespiekt. De buikoperatie was begin dit jaar en het paleis zei toen al dat ze er verder niets over zouden zeggen, vertelt deze verslaggever van de BBC. Catherine spent 13 nights at this clinic back in January for abdominal surgery and back then Kensington Palace made it clear they were not going to give a running commentary on her condition and on her recovery and go into any sort of detail about what her condition was. Het ziekenhuis zegt nu dat ze gaan onderzoeken of medewerkers inderdaad de fout in zijn gegaan. Het weer dan nog. De rest van de avond en vannacht is er alleen in het noorden nog kans op regen. In de rest van het land blijft het lekker droog. Morgen wordt een bewolkt dagje en het blijft droog bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 20 minuten.